uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische oppositieleider Navalny staat opnieuw voor de rechter. Hij zat al in de gevangenis, maar er is een kans dat hij er nog wat jaren bij krijgt, zegt correspondent Iris de Graaf. Hij staat eh, vandaag terecht voor onder andere het oprichten van een extremistische organisatie. En hij wordt ook nog aangeklaagd voor het organiseren van demonstraties. Nou, allerlei aanklachten bij elkaar en in totaal hangt hem nog eens 15 tot 30 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dus ja, het lijkt erop dat de autoriteiten hem echt levenslang willen gaan opsluiten. Het kan nog maanden duren voordat er een uitspraak is. De politie heeft vier jonge mannen uit Lichtervoorde in Gelderland opgepakt... voor vier straatroven in de Achterhoek. Bij de overvallen zouden de verdachten pepperspray hebben gebruikt... waarna ze er vandoor gingen met geld, oordopjes en horloges. En het is erg druk bij bezorgdiensten en PostNL. Dat heeft te maken met het vakantiegeld. Zodra dat gestort is, zien postbedrijven een piek in bestellingen. En ook vanwege het mooie weer bestellen mensen massaal kleding en dingen voor in de tuin, zoals zwembadjes. PostNL zegt dat er door de drukte nu vertragingen zijn en ze rijden extra ritten, ook in de nacht. Ja, je moet er rekening mee houden dat je persoonlijke gegevens een keer gestolen worden of al gestolen zijn. Want dat gebeurt bij iedereen een keer, zegt de autoriteit persoonsgegevens vandaag. Via verschillende sites kun je checken of je gegevens alles gelekt zijn. Deze jongeren overkwam het. Ja, wel verbaasd. Vooral omdat ik vaak niet eh, ben geïnformeerd via mail of iets over de lekken. Dus het is een beetje vervelend om er zelf achter te komen eh, achteraf. was toevallig in een datalek betrokken. Toen moest ik al, omdat ik kon je zien via mijn iPhone, kreeg ik een eh, berichtje via instellingen. En toen stond er dat ik, want ik had natuurlijk sinds ik elf ben misschien hetzelfde als wachtwoord. <laughs> en toen heb ik alles veranderd naar allemaal verschillende. Dus toen ben ik er bewust bezig mee geweest, maar daarvoor dus echt totaal niet. De autoriteit persoonsgegevens die de bol in de gaten houdt, ziet wel dat mensen steeds scherper zijn op hun online privacy. Het weer, het is nagenoeg overal zonnig en dat is het tot vanavond laat nog. Morgen een mix van zon en wolken. In het zuidoosten kans op een bui in de middag en het wordt 15 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits op dinsdag behoorlijk druk. Veel bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel flinke dagelijkse files zoals op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur tijdverlies tussen Schiphol en Roelevarensveen. Richting Amsterdam op de A4 is de vertraging 20 minuten voor knooppunt de Nieuwe Meer. Het is ook druk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Bad Hoevendorp en Amstelveen Stadshart. Je doet er 10 minuten langer over daar.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 Experts spreken van een grote natuurramp en een oorlogsmisdaad. Enkele tientallen dorpen zijn overstroomd. Berichten over slachtoffers zijn er niet. Kinderen van asielzoekers moeten ook les kunnen krijgen van leraren zonder de juiste papieren. En ze hoeven ook niet zoveel uren les te krijgen als andere kinderen, vindt minister Wiersma. In een groot internationaal onderzoek naar dividendfraude is een Nederlander opgepakt. Door zijn doen en laten zou de Belastingdienst ruim 4 miljoen euro zijn misgelopen. En het weer vanavond zonnig en droog. Morgen zon, in het zuidoosten kans op een bui.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 Ooh, yeah. I can't get her off my mind It's a special kind of thing with you. took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday.